Kees Groot met het NOS-journaal. Met vlucht MH17 extra sancties komen tegen Rusland. Premier Rutte is boos dat de Russen kritiek hebben op het internationale onderzoek. Toch vindt hij het niet handig om nu met de beschuldigende vinger naar een heel land te wijzen... zolang het OM geen namen van verdachten heeft genoemd. Dat zou volgens hem averechts werken. Voor doodslag op Nicole van der Hurk is 14 jaar cel geëist tegen verdachte Jos de G. De moord werd 21 jaar geleden gepleegd. Het slachtoffer was toen 15 jaar. De zaak zat jarenlang op doodspoor tot in 2014 een DNA-spoor naar de G wees. Volgens justitie heeft hij haar verkracht en daarna gedood. De G heeft altijd ontkend. Een rebellengroep in Syrië heeft een kamp opgezet waar Europeanen die lid waren van terreurbeweging IS worden heropgevoed. Dat meldt de BBC. Het gaat om zo'n 300 overlopers en krijgsgevangenen, onder wie mensen uit Nederland, Frankrijk en Polen. Of het gaat om één of meer Nederlanders is niet duidelijk. De BBC sprak in ieder geval met een man die zich voorstelde als Nederlander. Een vrouw uit Den Haag die op een bijeenkomst van de anti-islambeweging Pegida opriep tot moslimhaat is veroordeeld tot 800 euro boete. De helft van de boete is voorwaardelijk. Ze noemde de islam een krankzinnige ideologie en ze vond dat een goede reden om moslims te haten en te verachten. Door de plotselinge sluiting van de Merwedebrug voor vrachtwagens is het verkeer in en rond Gorkum vandaag vastgelopen. Buitenlandse chauffeurs reden verkeerd omdat ze de omleidingsborden niet konden lezen. Sommigen kwamen daardoor in het centrum van Gorkum terecht. De gemeente spreekt van een dramatische situatie. De Merwedebrug is dicht voor vrachtverkeer omdat er haarscheurtjes in de draagbalken zijn ontdekt. Het weer, veel bewolking, soms wat regen, maar hier en daar ook zon. Het is een graad of 11. Vannacht koelt het af tot 6 graden. Morgen blijft het droog en wordt het een graad of 12. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. De avondspits in de Randstad is begonnen. Op de A2 Amsterdam-Utrecht al wat meer vertraging tussen Breukelen en Maarsen, 4 kilometer. En op de A27, de brug bij Gorkum in beide richtingen files vanwege een politiecontrole. Vrachtwagens mogen daar namelijk niet over de brug heen. En vooral vanuit Utrecht levert dat al dik een half uur vertraging op tussen Lexmond en de brug.